Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederland is tegen de plannen van EU-voorzitter Van Rompuy... om een aparte begroting in te stellen voor de eurozone. Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken schrijft in een brief van de Tweede Kamer... dat landen zelf de verantwoordelijkheid hebben om hun begroting op orde te krijgen. Het voorstel van EU-voorzitter Van Rompuy is bedoeld om de Europese landen... economisch en monetair beter te laten samenwerken. Donderdag komen de Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar om over de voorstellen te praten. De meeste oppositiepartijen in de Kamer hadden deze week nog over de Nederlandse inzet willen debatteren, maar VVD en PVDA houden dat tegen. Het afschaffen van de basisbeurs heeft tot gevolg dat er 15.000 studenten minder gaan beginnen aan een studie in het hoger beroepsonderwijs. Dat schrijft de HBO-raad in een brief aan de informateurs. Vorige week werd bekend dat VVD en PvdA een leenstelsel willen invoeren. Dat betekent dat studenten meer moeten gaan lenen. Volgens de HBO-raad worden hiermee juist de laagste inkomensgroepen getroffen. Jaarlijks beginnen ongeveer 100.000 studenten aan een hbo-opleiding. In Arnhem is de man die in 2006 een vrouw met een schroevendraaier doodstak... veroordeeld tot 18 jaar cel. De man stak zijn vrouw meer dan 70 keer met een schroevendraaier... en sneed haar keel door met een mes. Hij kreeg al eerder 15 jaar cel opgelegd, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. Van de Hoge Raad moest dat hoger beroep over... omdat de vrijspraak niet goed was gemotiveerd. Het Hof oordeelt nu dat de man zijn vrouw met voorbedachte raden heeft gedood. De 112-alarmcentrale in Friesland moet zo snel mogelijk telefoontjes in het Fries kunnen aannemen. Dat schrijft de provincie in een brief aan de veiligheidsregio Friesland. Aanleiding is de brand in Bozem afgelopen donderdag. Een bewoner die 112 belde werd niet begrepen door de agent die de telefoon opnam, zegt een woordvoerder van de provincie. Volgens Friesland is dat tegen de afspraken die zijn gemaakt. De provincie vindt dat er een taalprotocol moet komen. Het weer, stapelwolken, maar ook af en toe zon. Het is zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht buiten eh, buien in het noordwesten. Morgenochtend volop herfst, regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Morgen dan wordt het ook nog wat warmer, 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 4 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en afrit Bunschoten. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag 7 kilometer tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. Er is ook bij het drinkwater de de rechterrijstrook dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag, 3 kilometer bij Delft-Zuid. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 5. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West. 3 kilometer. 4 kilometer op de A20 hoek van Holland richting Gouda.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 Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En het zal deze keer wat oudere muziek zijn. Dan zo rond de jaren 80, 85, begin 90 dat allemaal op speciaal verzoek.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 See me walking down Nothing Like the Sun, zo heet deze cd. En Englishman in New York is misschien wel een van zijn grootste hits geweest. Robert Gray, hij werd in de jaren 80, 90 omschreven als een nieuwe hoop in bange bluesdagen. En hoogstwaarschijnlijk was dat toen ook terecht, want eh, hij werd toen al omschreven als een van de nieuwste, de grootste eh, blueszangers van de wereld. Hij heeft eh, prachtige muziek uitgebracht, deze, deze Robert Gray. Hij heeft de muziek ook een beetje opgepoetst, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Hij is opgegroeid met eh, onder andere eh, muziek van eh, Sam Cooke, Bobby Bland, Ray Charles, Jimi Hendrix en B.B. King. Dat zijn zo wat namen waar hij altijd heel graag naar heeft mogen luisteren, deze man. Maar Eric Clapton, Nick Lowe, Elvis Costello, Albert King en Keith Richards onder andere... die zeiden van, ja, hij geeft de bluesmuziek weer helemaal een nieuwe gans. En hij zelf zegt, muziek maken vind ik het mooiste wat er is. Ik ben helemaal gek van het gevoel dat ik krijg wanneer ik een gitaar vasthoud... en wanneer ik op het podium kom en mijn eerste tonen kan laten horen. Get up, baby. I'm just titeltrack van een cd die hij als eerste uitbracht. Don't Be Afraid of the Dark. Maar toen was hij hier in Europa nog niet zo bekend. Dat kwam pas met een cd die uitkwam in 1986. hij brak door met eigenlijk dit nummer. Met een nadrukkelijke kans voor Richard Cousin, de bassist. I can hear the couple fighting right next door. angry words sound clear Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low. He said, baby, don't you lie to me no more through these thin walls.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 En uh, deze man, deze Eric Clapton, hij stond eigenlijk bekend als popartiest... maar heeft het nooit onder stoelen of banken geschoven... dat hij ook een echte bluesgitarist, blueszanger is geweest. Hij heeft een cd uitgebracht, 1994, From the Cradle. En hij was toen een van de eerste die het aandurfde om echt een live cd op te nemen. Zonder allerlei moeilijke dingen te doen in de studio. Alleen schrijft hij in zijn eh, hoesje... De dobro hebben we later toegevoegd, omdat het echt toegevoegde waarde had in dit nummer. En u heeft het al lang herkend, hè? Want dit nummer dat heet gewoon... Hallo, baby. didn't see no train. Down in my heart, I have an aching pain. How long? How, how long? Baby, how long? I feel disgusted. I feel so bad. Thinking about the good times that I once had. how long? Baby, how long? I could see the green grass growing on the hill. I ain't seen no green bag on a dollar bill. How long? How, how long? Baby, how long? You're gonna be sorry so blue when you won't be, baby. I declare I won't go leave. How long? How, how long? Baby, how long? in die tijd ook zeker niet kon ontbreken... was de muziek van de Eagles. Dat was vlak voordat ze zogenaamd 15 jaar lang met vakantie gingen. Hotel California is misschien wel hun bekendste nummer. Maar naar mijn mening is dit nog steeds het mooiste nummer wat ze ooit gebracht hebben. it's lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for. comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving.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 And we got nothing to begin to young. Our love, we're climbing a mountain in wrong form. We are, and we never let it end. We are devotion, and we got nothing to be sorry for. Our love is one in a Het werd opgenomen in haar tuintje, werd er gezegd. Daar zat zo'n 150 eh, man publiek. En heel de band daar nog eens een keertje bij een groot podium. En daar werd eh, deze cd van Barbara Streisand opgenomen. De cd One Voice. En eh, als special guest was daar toen aanwezig Barry Gibb met Guilty. Deze man was in die jaren ook echt niet weg te denken hoor. Omschreven als een stevige drummer. drummer van Genesis, later leadzanger van Genesis. En toen ging hij helemaal solo. Ik heb het over Phil Collins. Ik zei dan net al, leadzanger van eh, Genesis. Hij eh, was eigenlijk drummer bij Genesis en op het moment dat de toenmalige zanger wegging... toen zeiden ze tegen hem van, jij hebt altijd de backingvogels gedaan. Waarom kom je nu niet een beetje naar voren en neem jij gewoon de leadvogels voor je rekening? Vond hij eigenlijk niet zo erg, maar hij miste zijn drumstel toch ook wel hoor. werd er besloten dat hij voortaan gewoon zou drummen en zou zingen bij Genesis. De formatie Genesis die viel uit elkaar en Phil Collins zei van ja, dan ga ik natuurlijk solistisch verder. En niet zonder succes, want wie kent niet al zijn cd's en zeker dit nummer niet. Phil Collins. Ik heb hem nooit eh, live zien optreden. Ik, ik, weet ook niet of hij in Nederland is geweest. De Dire Straits in ieder geval wel. Die heb ik verschillende keren mogen aanschouwen. Prachtige shows, prachtige lichtshows. Maar vooral hele mooie muziek. En dan dat speciale gitaarspel van Mark Knopfler. Hij bespeelde de gitaar als eerste met vijf vingers. Een heel speciale manier die veel mensen daarna overgenomen hebben van hem. Ja, dat zou ik dan ook zeggen hoor. Joehoe. Een van de grootste hits van deze Dire Straits. Walk of Life. kan me nog herinneren dat ik eh, jaren geleden, zo eh, eind 80, eh, zo, wanneer zal het zijn geweest? 86, 87, 88. Toen heb ik bij een omroep ook altijd een, een techniek gedaan voor een sportprogramma. En een van de nummers die daar regelmatig gedraaid werd, was dit. Whose Side Are You On? En als we het één week oversloegen om het niet te draaien, dan stond de week erop de telefoon rood gloeiend van... Waar blijft met Bianco? Side met Bianco van de cd Whose Side Are You On. Gewoon dus de titeltrack. En de cd die stamt alweer eh, uit jaren geleden hoor. Als ik even kijk, 1984. En niet zoveel later, 1986, kwam deze cd uit. Het was meteen de grote doorbraak voor Madonna en ze doet het nog steeds hè, deze dame. Papa Don't Preach. Daar zat een prachtige videoclip bij, hè? jaren 80 was het nog niet zo, zo gewoon dat je uitkwam voor je geaardheid als, eh, als lesbische dame, als eh, homofiele man. Maar Labi Cifre, hij wilde daar wel voor uitkomen en deed het op een hele speciale manier. Hij schreef er speciaal een liedje voor, Something Inside So Strong. En daarmee wilde hij aangeven aan mensen van die tegen hem waren.